Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met coronanieuws. Alle 60-plussers, zwangeren en mensen met een kwetsbare gezondheid... zouden in de herfst weer een coronaprik moeten kunnen halen. De Gezondheidsraad komt met dat advies aan het kabinet, vertelt mijn collega Sander. Corona is niet meer zo omvangrijk eh, als het was. Dus eh, over het algemeen hebben we er niet meer zoveel last van. Maar voor deze specifieke groep mensen zie je nog steeds in de wetenschappelijke literatuur... dat zij wel nog heel ernstig ziek kunnen worden of kunnen overlijden. Dus specifiek voor deze groep is het daarom wel verstandig, vindt de Gezondheidsraad, om eh, nou, vaccins beschikbaar te stellen. Het is nog niet zeker of er ook echt een nieuwe prikronde komt. Het kabinet hakt die knoop binnenkort door. En er komt een onderzoek naar de Franse agent die gisteren bij Parijs een jongen van 17 doodschoot. De agenten zeiden dat het uit pure nood gebeurde omdat hij met de auto op en af kwam rijden. Maar op beelden is te zien dat ze helemaal niet bijna aangereden werden. Toch werd de jongen doodgeschoten en Fransen zijn daar kwaad over. In de buurt van Parijs braken daardoor rellen uit, zegt correspondent Frank Renaud. En in de loop van de avond sloeg het geweld over naar andere banlieue, voorsteden van Parijs... maar ook naar andere steden in Frankrijk, Dijon zelfs, in de Bourgogne. Ook daar was sprake van brandstichting, van vernielingen, botsingen met de politie. En in totaal zijn volgens de laatste cijfers 29 mensen aangehouden tijdens deze nacht. Een grote brand in een houtopslag in het havengebied van Rotterdam is onder controle. Maar dat wil niet zeggen dat alle problemen voorbij zijn. Er hangt nog veel rook, ziet deze verslaggever van Rijnmond. Mensen wordt gezegd, doe ramen en deuren dicht. Ik sta denk ik op 50 eh, meter afstand. Ik heb hier niet zoveel last van de rook, want dat zie je echt helemaal de lucht in gaan. Over het Marconiplein eh, trekt dat eh, zo de binnenstad in. Daar blijft het nu hangen, dus mensen in die binnenstad kunnen de boel dus nog steeds beste dicht houden. En het speelschema voor de eredivisie is bekend. Gisteren gooide KNVB de eerste ronde al online en nu de rest dus ook. De eerste topwedstrijd is al op 24 september. Dan gaat landskampioen Feyenoord op bezoek in de Johan Cruijff Arena. En PSV moet een maand later tegen Ajax. Het weer nog grijs en regenachtig. Vanmiddag dan wordt het op steeds meer plekken droog en is er af en toe ook een zonnetje.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 Papa move your eyes. the ice. sing this song. zomer net pas begonnen is, genieten we ruim een maand van heerlijk weer. Dit brengt andere muziek met zich mee. Ik heb mijn jukebox opnieuw ingericht met songs die daarmee te maken hebben. Tony Esposito beet het switch af met Papa Chico. Met Juan Pardo en Rumba Tres reizen we af naar Spanje. no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total y al final me tendrás a tu suerte y no me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así, pues saber ¿qué tiene de malo querer. que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no, no me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte, no me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me intenten mentir No me hables, no me hables no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten. hay quien resista la rumba mía. Si la oyes te da la rumba manía. Que de fiesta este ritmo me vuelve loco. Ya lo bailo de deprisa poquito a poco. Amor, amor, amor, amor. Baila mi rumba que es un buen es un buen son. Que mira, mira cómo mueve sus caderas. Que mira, mira que mi son te bambolea. Te va arrastrando en su embrujo sin que nadie lo comprenda. Amor, amor, amor, amor. Baila mi rumba que es un buen son. place on. sin que nadie lo comprenda. Amor, amor, amor, amor. Baila mi rumba que es un buen sol. Amor, amor, amor, amor. Baila mi rumba que es un buen mi rumba que es un buen sol. Amor, amor. agua es un buen sol. Amor, amor, amor, amor. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. my Als we aan Jamaica denken, denken we aan reggae. Een genre dat we vaak in verband brengen met de zon en de zomer. Dit genre is bij Bob Marley, Johnny Nash en Jimmy Cliff in goede handen. I can't take it I'm so lonely Gee, I need you so for more. day you promised to love me. You said you'd love me to the very end. And I'll never forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. So turn on the lights like it's time bright. And listen to this. Jam it. Oh, reggae uit het verleden. Het begin van de zomer, de zomerzonnewende, valt rond 21 juni. Meestal wordt die datum aangehouden, maar toch begint de zomer niet altijd op 21 juni. In 2020 en in 2024 is dat al op 20 juni. De zon bereikt dan de Kreefskeerkring. Hierna worden de dagen in het noorden weer korter. Meteorologen rekenen juni, juli en augustus tot het zomerseizoen. En we staan dat verhaal bij met klanken van Dennis Azor, Wes en de Gibson Brothers. Triple Play. van toen. Lobo had de 1981 nummer 1 hit in de nationale hitparade en de BRT Top 30 met de Caribbean Disco Show.